Raymond Seré met het nos Oekraïne laat Russische hulpgoederen die per konvooi onderweg zijn uit Rusland... alleen toe als het Rode Kruis daar de supervisie over krijgt. Het konvooi van 280 vrachtwagens wordt nu bij de grens tegengehouden. De goederen mogen pas naar binnen als ze zijn overgeladen in vrachtwagens van het Rode Kruis. Kiev wil bovendien dat ze het land binnenkomen via een grenspost die in handen is van het Oekraïense leger. Een groot deel van de grens wordt gecontroleerd door de pro-Russische rebellen. De Europese Commissie heeft nog eens 5 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Irak. Volgens de Commissie wordt de humanitaire ramp in het land met een dag groter. Zo'n 200.000 Irakezen hebben dringend hulp nodig. In het noorden van het land zitten tienduizenden mensen vast in de bergen... waar ze nauwelijks te eten en te drinken hebben. Ze zijn op de vlucht voor het jihadleger van IS, voorheen ISIS. Europa heeft nu in totaal 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp. De vrouw die zondag in het Friese Sint-Nicolaasgaap twee jongens van 14 aanreed... wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw van 57 wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dan wordt bepaald of ze langer in voorarrest blijft. Uit gesprekken met getuigen en het sporenonderzoek maakte de politie zondagavond al op... dat de vrouw de jongens mogelijk met opzet had aangereden. Daarbij raakten beide jongens gewond. Een van hen ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Paus Franciscus heeft de heilige Calixtuskerk in Groenlo in de Achterhoek verheven tot basiliek. Gelderland had geen basiliek meer sinds de Walburgerskerk in Arnhem niet meer als kerk wordt gebruikt. De paus heeft voor de heilige Calixtuskerk gekozen omdat die kerk een zeer actieve parochie heeft. In de katholieke kerk is de basiliek of basilica een eretitel voor bijzondere kerken. De gebouwen en vlaggen mogen de gekruiste sleutels van Petrus dragen. Wereldwijd zijn 16.000 1600 kerken die zich basiliek mogen noemen. En dan het weer verspreid over het land trekken een paar buien lokaal met onweer. In de kustgebieden wordt het wat droger. Verder overal geregeld zon. Het wordt 19 tot 21 graden en de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NRS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Knoop het Hoevelaken en Barneveld 2 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Alblasserdam 2. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor Hoogvliet 2 kilometer na een ongeluk.